Lars Militsen met het NOS-journaal. De ontvoerde Venezolaanse president Maduro gaat eerst naar de Amerikaanse militaire basis Guantanamo Bay. Het meldt ABC Nieuws op basis van bronnen. Maduro wordt daarna met een vliegtuig van de FBI naar New York gebracht. Daar wordt hij samen met zijn vrouw aangeklaagd voor onder meer narcoterrorisme en het importeren van cocaïne. De Venezolaanse president werd vannacht ontvoerd door Amerikaanse militairen. Vicepresident Rodriguez van Venezuela is bereid om met de Amerikanen samen te werken. zei president Trump vanavond op een persconferentie. Na de gevangenneming van Maduro heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio volgens Trump lang met haar gesproken. Rodriguez zei zelf in een reactie dat er maar één president is van Venezuela en dat is Maduro. Met de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft Trump geen contact gehad. Ze reageerden vandaag uitgelaten op de Amerikaanse operatie. Trump betwijfelt of Machado het land kan leiden. Volgens hem heeft ze geen steun en respect in Venezuela. In Helmond is het lichaam gevonden van de vermiste Mick van 19. Zijn lichaam is ontdekt in een kanaal. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat zijn dood te maken heeft met een misdrijf. De jongen heeft een verstandelijke beperking. Hij verliet het huis van zijn ouders in de nacht van 1 op 2 januari. De sneeuwval zorgt nog steeds op verschillende plekken voor problemen. Zo rijden in de provincie Utrecht de rest van de dag geen bussen meer van Transdev. Bussen van Keolis rijden nog wel, al zijn ook daar uitvallen. Ook in andere provincies rijden minder bussen. Op Schiphol zijn vluchten geannuleerd. Morgen zijn dat er meer dan 300 en ook zijn er veel vertragingen. Het weer. Er trekken winterse buien over het land. Het koelt af tot min 3 in het oosten en plus 2 in het westen van het land. Ook morgen sneeuw bij 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Er is opening een plaatje gemaakt door eh, DJ Mauso en ikzelf in de studio. Welkom bij de Nightwalk Nieuwjaar. En dat ga je één keer horen, daarna nooit meer. Dus als je het niks vond, maak je niet druk. We gaan het niet nog een keer draaien. CFM Zandvoort Nightwalk Mainstage. Zaterdagavond, jouw warming-up voor jouw stapavond. De eerste zaterdag van 2026. En ik moet je eerlijk bekennen, ik eh, heb feestjes gezocht, maar het valt een beetje tegen. De eerste weken is bijna iedereen denk ik eh, aan het, eh, aan het, eh, aan relaxen, kalmeren, even chillen van het afgelopen jaar. En vanaf volgende week zijn er weer een heleboel feestjes. Maar vanavond viel het een beetje tegen. De feestjes die wij allemaal behandelen. Dus uh, ga ik je straks meer over vertellen. Maar is muziek. Nog een plaatje van DJ Mouse aan mij. Midnight Horizon, toepasselijk voor het nieuwe jaar. The clock's are Dramas! with, with, with Mario Zanfort. Zanfort. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. <laughs> Happy New Year! Just pour me a glass. Yeah. Come in, come in, we're having a good time. Doug style, you know. So good, we're rich. <laughs> so what's up? nigga fuck or what? Yeah, blondes, brunettes. Yeah, yo, yo, throw y'all fingers There's up. champagne over there, anything like you can have it, don't worry. Hold up, baby, when you get on thinking you can fake me. Debate my niggas like rabies and then attempt to play me. Oh, yeah, you crazy thinking you could just be swayzy, cause my conversation getting you hot enough for love making. Participation is needed. Yeah, I'm drunk and getting weeded in the back of my Jaguar. The life of a rap star, completely freakable. I get weak when I sit and think of shit that we can do. Let me introduce Mr. Machiavelli's who you're speaking to. What's up with you? As you can see, I love freaking you. Ooh, ooh. Black, Mexican, Puerto Rican too. Long as it's ghetto, you can bet I'm getting deep in you. In you. Happy New Year. This thug passes so your man can't have it back. And that's a fact, so Happy New Year. I got some kush, I got some purple, got some drama. Did you wanna smoke some? Happy New Year. I'm thugged out, my Snoop Dogg sipping blue. Berry, berry. Happy New Year. I got some porn star bitches in the back, freaking off you all come. First nigga front, I'ma shoot me a chump. I stuffed two million in my Lambo trunk. Me, I do whatever the fuck I want. You must be confused. Me, I never lose. Fuck me, no fuck. White you. people fuck with different drugs. That shit ain't hit the surface yet. Niggas fuck with dope and coke, not Vicodins and Percocet. Tonight I'm open minded. Fuck it, I'll give it a try. What does it matter anyway? Getting high is getting high. How many shots will it take to make a nigga drop a shit? But he having convulsions, choking, eyes open, bunk smoking. That's the shit you seen in hot times. They grow it underwater. The shit look like a grapevine. I started out with one pill, now I'm taking ten a day. Them say I need help. Dre said the shit okay. Next thing you know, a nigga sitting up in AA. Hi, my name is Curtis Jackson. I'm an addict. Gotta have New Year. The star passes, so your man can't have it back. And that's a fact, so Happy New Year. I got some kush, I got some purple, got some throw in you wanna smoke some. Happy New Year. I'm thugged out, my suit off, sipping blue. Very, Happy New Year. I got some porn star bitches in the back, freaking off you all up, That's right. Hey, don't trip off what they lips say. Even when the media is getting greedier, you make their hips wait. Creeping with with the blonde ambition. I caught you peeping and I ain't sleeping. Got you freaking through the whole weekend. Frankly speaking, it's a passion or just the heat? Got you trying to get me all up in your satin sheets. What would they say? A blonde and a thug brother. Way you're getting paid. Wish we was lovers. Happy New Year. This thug passion, so your man can't have it back. And that's a fact. So Happy New Year. I got some cushion, I got some purple, got some drawing. Did you wanna smoke some? Happy New Year. I'm thugged out. My suit off, sipping blue. Berry, Happy New Year. I got some porn star bitches in the back freaking off you all Catch the ball, catch the dat was nieuwe muziek. Nou zou je zeggen, nieuwe muziek. Je kent die artiest, maar die is al overleden. Ja, dat klopt, Toepak. Samen met 50 Cent met Happy New Year 2026 is het natuurlijk... Uh uit de studio van de Toepak eh, hebben ze nog oude muziek gevonden. En uh, daar hebben ze een beetje mee eh, lopen vogelen in de studio. Dat kunnen ze heel goed. En tegenwoordig ook AI. Dus misschien hebben ze dat ook wel gebruikt. Ik weet het niet. Maar zo is een nieuwe plaat ontstaan. Burman, Toepak en 50 Cent met Happy New Year. CFM's antwoord Nightwalk Mainstays. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Will Smith die is door zijn violist Brian King Joseph aangeklaagd... voor onder andere meer seksuele intimidatie... nadat er is ingebroken in Josephs kamer in de hotelkamer wel te verstaan. De muzikant die pas sinds 2024 in dienst was van de acteur en rapper... zegt onterecht te zijn ontslagen. En dat zeggen we allemaal, hè, als ontslagen worden. Jozef, die bekend werd door zijn deelname aan America's Got Talent in 2018... werd eind 2024 eh, door Smit ingehuurd om samen te werken. De aanklacht stelt dat Smit de violist opzettelijk... aan het voorbereiden was op verdere seksuele uitbuiting... tijdens zijn Based on a True Story 2025 tour. Ja, het eh, blijft een feestje... Tegenwoordig eh, gebeurt het erg vaak of het waar is of niet, het laat we het midden. Maar eh, Marco Bosato is dan vrijgesproken. Er is geen geld bij geëist, maar meestal bij eh, beroemde mensen wordt er altijd heel veel geld geëist. Want ja, die mensen hebben geld en als jij nog niet zoveel geld hebt, dan kun je er natuurlijk een slaatje uitslaan. Ik zeg niet dat het zo is, maar ja, je twijfelt er een beetje over. En Mariah Carey die krijgt een vergoeding van ruim 78.000 euro in een plagiaatzaak... rond haar kersthit All I Want For Christmas Is You... De rechter wees in maart al een plagiaatbeschuldiging tegen Carrie af... waarna de Amerikaanse zangeres een vergoeding eiste. En dit keer was het countryzangeres Andy Stone die eh, met zijn advocaten een eh, bedrag aan eh, Mariah Carey moet betalen. Zo meldt de Rolling Stones na het inzien van rechtbankdocumenten. Ja, zo wordt ze wel vaker. ze pakt sowieso elk jaar een miljoen aan, eh, eh, streaming en eh, radio. alle keren dat de plaat All I Want For Christmas gedraaid is... pak een beet gemiddeld, pak ze daar een miljoen per jaar voor, hè aan royalties. Dus ja, dat is zeker niet verkeerd, hè? CFM's antwoord naar de steeds muziek. Daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd. De eerste zaterdag van de maand, 3 januari. Wat dacht je van Sterling en Dan Diamond met I Got Bad... Habits. Je hoort nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. but I just, I can't stop being me. And when I look in the mirror and I see myself, it's like I'm not really proud of everything I've done, but, yeah, I gotta pay some way. You know, I just, I can't stop doing what I'm doing. It's like almost I'm addicted to having, like, bad habits and you've heard it all before, man, you know, okay, I just got some bad habits. You know, man, I got some pretty bad ones.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 And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever and I'm too fucking dumb. You hated when I cry, and this is that time of the month too perfect to show you that I'm not a thousand people. I just need for you and you hate the fucking. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Ja, dat was muziek van Marco Lies en Ben Miller met Hear This. Extended mixen naar voren eh, Man, Woman and Children. In de Lola Themes Messi, de November Kid remix. En uh, Messi is natuurlijk eh, ja, de meest gedraaide plaat bij Spotify en ook op de radio. Dus die plaat doet het erg goed. Dan hebben ze meerdere versies van een ik draaide voor de November Kid remix. de party update, ja, die is kort. Als je meer wil weten moet je even kijken op djguide.nl. Maar de enige vanavond van de vaste feestjes die gaande is, is Brainwash in Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie, check even escape.nl. Daar vind je al die informatie. En natuurlijk achter de deks onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uh, meegenomen Marijn Jansen Orson Welles, Danique on percussions en MC Heights. Want ja, Raimundo doet eh, daar de, de, de, de planning ook. En eh, hij eh, zoekt de DJ's uit, de programmering doet hij allemaal. Dus ja, Raymond Teunis is een drukbaas. En dat voor zijn leeftijd. Hè? Ja, sorry, <laughs> ik, ik, ben net zo oud als Raymond. Dus ik mag dat zeggen. Zie je hem Zandvoort. Dus voor de rest van de feestjes, check even djguide.nl. Nieuwjaar, ze doen het allemaal een beetje rustig aan voor de volgende week Genoeg feestjes. ga ik je volgende week allemaal vertellen. We gaan door met muziek. Huxley met My Mind. Nu op de radio. party vibes across the Netherlands and around the world.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 En zo wordt het even tijd voor de Nightwalk 10. welk plaats zijn erg populair? De clubs, op de radio, op de streams en natuurlijk op de indoor festivals. Want outdoor heb van de week even bij schaatsbaan gestaan. <laughs> Oh, een paar uurtjes, maar dat is afzien hoor. En als je dan nog aan het feesten bent, ja, in een tent hè, met een paar duizend man loopt het warm op. Maar anders kan eh, kun je beter indoorfeestjes hebben. Deze week op 10, winter met Space Pump, Space Jam. Op 9, na zo'n avond met de eh, Disco Ball. Op 8, Ethan Walls met Look Good. Op 7, Emmanuel Sati met Give It All. Op 6, Chopper uit de UK met Come Inside. Op 5 Prospa en Cosmo Kind met Love Songs, ex nummer 1 plaatje. Op 4 Smokey Bubble B, Guy Burns en James Paul met A Temptation. Op 3 die plaat die stijgt en zakt Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Fantastische plaat. Naar mijn mening een van de beste platen van eh, vorig jaar. Deze week op 2 Supernova met eh, Velvet Avenue. En deze week op 1, nog steeds op 1, Nick van Julie, Frankie Rizzardo en Robert Cartoes met Set Me Free. Nou, ik heb een andere plaat uitgekozen, want die plaat heb je al regelmatig gehoord.